Gert Kluk met het NOS Journaal. Johan Cruijff heeft long de Spaanse media bevestigd. De 68-jarige oud-voetballer heeft deze week meerdere onderzoeken ondergaan in een Spaans ziekenhuis. Begin jaren 90 had Cruijff hartproblemen en onderging hij een bypassoperatie. Op advies van zijn artsen stopte hij toen met roken. Op een school in de Zweedse stad Trulhetan heeft een gemaskerde man met een zwaard een leraar gedood. Twee scholieren en andere volwassenen raakten bij de aanval gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De aanvaller is door de politie neergeschoten en ligt ook in het ziekenhuis. Over zijn identiteit en motief is niets bekend. Trulhetan ligt zo'n 80 kilometer ten noorden van Gothenburg. Op de school zitten kinderen van 6 tot 16 jaar. Een Israëlische militair heeft gisteravond een Joodse man doodgeschoten... die werd aangezien voor een Palestijnse terrorist. Volgens de politie weigerde de man zich te legitimeren. Hij zou zijn neergeschoten toen hij het wapen van een van de militairen probeerde te pakken. Zondag werd een Eritreer gedood in Beersheba, in het zuiden van Israël, kort na een Palestijnse aanslag. Ook hij was aangezien voor een terrorist. Een deel van de mensen die gisteravond luidruchtig protesteerden tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Steenbergen kwam van buiten en heeft bewust een grimmige sfeer gecreëerd, dat zegt burgemeester Vos. Hij denkt dat voorstanders van het asielzoekerscentrum niet allemaal voor een mening durfden uit te komen. De Europese voetbalbond UEFA onderzoekt racistisch gedrag van de fans van Dynamo Kiev. Vier donkere Dynamo-supporters zouden dinsdag tijdens een wedstrijd zijn aangevallen door de eigen Dynamo-aanhang. Afgelopen seizoen werd Dynamo Kiev al door de UEFA bestraft omdat fans donkere spelers van Everton hadden beledigd. Het weer bewolkt en miserig. Vanmiddag trekt de regen naar het oosten weg. Middagtemperatuur ongeveer 13 graden. Morgen droog en af en toe zon. En dan wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9 en via internet kunt u inschakelen door in te tikken ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen vandaag met eh, twee nummers uit de jaren 50. Elvis Presley en Lloyd Price en daarna nog een uur met heerlijke nummers. Veel plezier. a fool, such as I am. such as I. Such as I. Now and then there's a fool such as I. Now and then. The night was clear and the moon was yellow and the leaves came tumbling. alweer de eerste twee van eh, dit programma. Uh, Stagger Lee hoorde je van Lloyd Price en dat is niet zomaar een liedje. Het komt oorspronkelijk uit 1911 en het gaat over de moord door, die gepleegd is door Stag Lee Shelton. Zo'n leuk liedje is het dus ook weer niet. En we begonnen met eh, Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1959. A Fool Such As I. En hier is Anita Ward. heeft eh, Anita Ward heel veel geluk gehad met dit nummer... want het was eigenlijk geschreven voor een meisje van 11 jaar... maar eh, die had er eigenlijk niet zoveel trek in om het op te nemen. En toen vroeg ze aan Anita Ward, wil jij het dan hebben? En zij vond er eigenlijk helemaal niks aan. Maar ze heeft het toch maar gedaan, en goed ook. Eh, het is haar enige hit geweest, anders hadden we nooit van haar gehoord. Ring My Bell uit 1979. Tijd voor de top 40 van 50 jaar geleden. Er staan er twee nieuwe in en die gaan we dan ook allebei draaien... Eh, de eerste komt nieuw binnen op 35 zijn de Searchers en When I Get Home. Just like it to be. I'm De The Searchers en When I Get Home. Een van hun minder bekende hits. En de hoogste nieuwe, die kwam binnen op nummer 26. Het is Yesterday en niet van de Beatles, want die hebben in die tijd... in de jaren 60 het nummer niet als single uitgebracht. Nee, het was Matt Monroe en dus is hij... De klapper van de week. week, week. yesterday All my troubles seem so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be there's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away Yes, I believe in yesterday. hoogste van deze week. Matt Monroe met Yesterday, nieuw op 26. Dan gaan we naar nummer 1 in 1956. Nummer 1 in Amerika, nummer 1 in Engeland. In Nederland helemaal niet in de hitparade. Eh, die hadden we toen eigenlijk ook nog niet. Maar het was wel K-Star en The Rock and Roll Waltz. One night I was late Came home slipped out of my shoes at the door. Then from the front room, I heard a jump tune. I looked in, and here's what I saw. There in the night was a wonderful scene Mom was dancing with Dad to my record machine. And while they danced, only one thing was wrong. They were trying to waltz to a rock and roll song. A one, two, and then rock. One, two, we did the rock and roll waltz. Rock two, three, roll two, three. It looked dancing with dad to my record machine. And while they danced, only one thing was wrong. They were drunk Star in the Rock'n'Roll Waltz uit 1956. Annie Lennox, die kennen we als solozangeres. En Dave Stewart, die kennen we ook. Had nog een hit met eh, Candy Dulfer, Lily Was Here. Maar als duo hebben ze natuurlijk ook gescoord... onder de naam The Eurythmics uit 85. There Must Be an Angel Playing With My Heart. till late, just longing for real. try to break my heart and try to make van de Rob Rhythm and Blues Group. Eh, we gaan naar een andere Nederlandse succesband, althans voor één keer. The Hunters and The Russian Spy and I. So. to relax. Hang around my surroundings, watching under Sam's boundings. Couldn't stop myself to ask her in. Russia should have known where she's been. Ja, dat wil ik maar zeggen. Dat waren de Hunters met in de hoofdrol natuurlijk Jan Akkerman. Hij schreef het samen met eh, de heer Javelin, zoals die ook wel eens genoemd werd. En dat was eh, The Russian Spy and I uit 1966. Eh, Dan zijn we nu toe aan de tip van Willem. En dat is er niet zomaar eentje. Ga er maar even rustig voor zitten, 9,5 minuten lang. Want uh, het, zijn, de groep, het is de groep Ten Years After... En het komt live van het Woodstock Festival van het driedubbele album uit 1969. De tip van Willem is een geweldige. Heerlijk voor de adrenaline. Ten years after and I'm going home by helicopter. Thank thing I'm going home by helicopter. Baby. my baby. Oh, baby, won't you see my wife. Baby, don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. Baby, don't go. Man, you hate me so. I love my baby. With red dress on. I love my baby. With red dress on. I'm gonna stick it all out, darling. I'm gonna have fun, fun. Yeah. Oh, baby, I love that way you walk. Yeah. One more money? Too far to show. Need to get rid of that. Go, cat, go, don't. Step on my blue suede shoe. Make it do the family on my blue suede shoe. Back that up, start fried. When she robbed my baby that night, I got home and be that she beat. Top down my fancy double beat a me. Yeah, coming on, baby, whole lot of shaking going on. Coming on, baby, whole lot of shaking going on. We're thinking, whole lot of shaking going on. Man, shake it, baby, shake. Well, shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake, baby, shake. Well, little baby, I love when walk to me go. Oh, oh, ooh, yeah. Whoa, yeah. Ooh, baby, I love that way you walk. How, how, how, how, how, how, how, how. will shoot you right now. Knock you off your feet. Whoa, baby, I got a crazy. yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah, yeah. Love you, baby. God, God knows I do. I love you, baby. Lord, God knows I do. Take your love and baby one more time. Oh, do the stomp, do the stomp. Oh yeah, oh yeah. Oh, baby. Oh, baby, baby, baby. Yeah, yeah. Ouais, tout bien, bim, bam, bim, là, mon montant. Yeah, yeah, là, oh, oh. I'm going home. Oh, oh. I'm going home. Whoa. I did my bim, bam, bim, bam, one more time. Yeah, yeah, could I go home? see my baby. I go home, see my baby, baby. Ooh, baby, I play the blues for you, baby. you, baby. You bread dress on. Baby, I love you so. Yeah. Ooh. Yeah. Look, you feel that love out one more time. I'm going home. I'm going home. I'm going home. Get home. Get home, baby. Look out, baby. I'm coming to get you one more time. Oh, Hartelijk dank, hartelijk dank aan Willem voor deze geweldige tip. I'm Going Home van uh, Ten Years After. Van eh, Woodstock, live gespeeld daar. Geweldig. Ehm, ja, wat gaan we nou draaien? Nou, iets anders natuurlijk. Uit 1987 van LP de Joshua Tree. Hier is uh, eh, U2 en With or Without You. thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or Without You. En daarna de Bee Gees met World van de LP Horizontal. En op de achtergrond hoor je al een tophit, een top 100 hit uit 1969... met hele mooie herinneringen aan de gedempte ruimkracht in Haarlem.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 This is ground control to Major Tom. Planet Earth is blue. And there's nothing I can do. Daar verdwijnt hij. Outer Space. Dit was David Bowie met Space Oddity uit 1969. Eh, en dat kwam uit de top 100 van dat jaar.